Mistbank, minima rond 8 graden. Overdag droog met aardig wat zon. Het wordt 7 graden in het noordwesten en ruim 20 graden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer.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 De voordeur van het huis werd door een arrestatieteam opengebroken. De gezochte verdachte werd niet gevonden. Buren hebben tegen Omroep West gezegd dat ze hun buurjongen hadden herkend... toen ze beelden van de overval op tv zagen. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met de overval. De juwelier werd overvallen door twee mannen en daarbij doodgeschoten. Er is 15.000 euro tipgeld uitgeloofd. De uitvinder van de chipkaart, de Fransman Roland Moreno, is overleden. Hij was 66 jaar oud. Moreno ontwikkelde in 1974 de eerste versie van de chipkaart. Een plastic kaart die uitgerust is met een microprocessor. De kaart heeft tegenwoordig talloze toepassingen als bank, pas OV-chipkaart en in mobiele telefoons. Moreno had meer dan 45 patenten op de chipkaart en dat leverde hem naar schatting 100 miljoen euro op. In Colombia wordt een Franse journalist vermist. De journalist Romeo Langlois was voor een Franse nieuwszender op pad met militairen in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Volgens het leger kwamen zeker vier mensen om het leven bij die aanval. Langlois raakte gewond aan zijn arm. De Franse autoriteiten denken dat de journalist is ontvoerd. Commando's van het Colombiaanse leger zoeken nu naar Langlois. De zoektocht in de jungle wordt bemoeilijkt door zware regenval. Boxer Don Diego Poeder is onderscheiden met de Vaas Wilkesprijs. De voormalige wereldkampioen sloot in het topsportcentrum in Rotterdam zijn bokscarrière af met een afscheidswedstrijd tegen de Rus Peretjatko. Poeder won de bokswedstrijd die in de vierde ronde werd gestaakt. De 40-jarige Don Diego Poeder stond al een aantal jaren niet meer in de ring. Het weer, vannacht opklaringen en plaatselijke mistbank, minima rond 8 graden. Overdag droog met aardig wat zon.